De CDA zat bij een baggerbedrijf in de Raad van Commissarissen. Hij zou zich als gedeputeerde hebben bemoeid met projecten waarbij het bedrijf betrokken was. Koopmans ontkende eerder dat hij de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt... maar bood tijdens de statenvergadering alsnog excuses aan. In buitenwijken van Sydney moeten een kwart miljoen mensen de komende dagen zoveel mogelijk thuis blijven door een corona-uitbraak. In één dag kwamen er in de stad 23 nieuwe besmettingen bij. De autoriteiten hopen dat de maatregelen werken, zodat er met kerst en oud en nieuw weer wat meer mogelijk is. In Australië waren tot deze week twee weken geen lokale coronabesmettingen vastgesteld. In Italië gelden rond de feestdagen strengere coronaregels. Rond kerst, oud en nieuw en drie koningen mogen Italianen alleen reizen voor hun werk en in noodgevallen. Ook zijn dan niet-essentiële winkels dicht. De strenge maatregelen in Italië werden al verwacht. Premier Conte noemt het een pijnlijk besluit. De burgemeester van Hilversum heeft een protest tegen de lockdown verboden. De gemeente is bang dat de coronaregels niet worden nageleefd. De demonstratie stond voor vandaag gepland op een plek die door de gemeente was aangewezen, maar de betogers wilden daar niet demonstreren. Op twee plekken in Noord-Brabant is zwaar illegaal vuurwerk gevonden. In een huis in Nieuwendijk werd na een anonieme tip ruim 200 kilo ontdekt op zolder en in de woonkamer. Twee mannen zijn opgepakt. In Vught lag vuurwerk in een schuurtje en in een huis. Met dat vuurwerk was volgens de politie mogelijk geknoeid. Ook daar is iemand opgepakt. Het weer. Overdag eerst wat zon, later meer bewolking en vanuit het westen enige tijd regen. Het wordt 12 graden. Morgen zo goed als droog bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Eemnes en Huizen 3 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging, want er is een ongeluk gebeurd.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 The songs I love are playing on the radio. The people that I love on their way. I'm wishing once again the world could always be a holiday, just a holiday Christmas tree. bass and drum going around like bum bum bum. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of lumping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. tijd van het jaar met ZFM.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 Got a penthouse near Rodeo, off for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji.